4 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In Rusland zijn 44 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een Tupolev Tu-134 stortte neer in de buurt van Petrozavodsk... zo'n 300 kilometer ten noordoosten van Sint-Petersburg. Er waren 43 passagiers en 9 bemanningsleden aan boord. Acht mensen zijn afgevoerd naar ziekenhuizen. Het vliegtuig was onderweg van Moskou naar Petrozavodsk toen het van de radar verdween. Het toestel vloog in brand toen het neerstort op een snelweg op 1 kilometer van het vliegveld. De gemeente Bergen in Noord-Holland wil dat zoveel mogelijk inwoners... bij de Raad van State in beroep gaan tegen plannen voor een ondergrondse gasopslag. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met die plannen... maar de gemeente is tegen de komst van de opslag. Volgens de wet mogen lokale en regionale overheden niet in beroep gaan tegen een besluit van de Rijksoverheid. En daarom is de gemeente bang dat haar eigen verzet niet door de Raad van State in behandeling wordt genomen. Bergen denkt dat de opslag aardbevingen en schade aan de natuur veroorzaakt. Vliegtuigbouwers hebben voor ruim 17 miljard euro aan orders binnengehaald op de Parijse luchtvaartshow Le Bourget. Airbus deed de beste zaken. De Europese vliegtuigbouwer kreeg 142 orders binnen, voornamelijk voor de modernste versie van de A320. De vliegtuigen hebben een totale waarde van zo'n 10,5 miljard euro. Concurrent Boeing haalde 56 orders binnen met een gezamenlijke waarde van bijna 8 miljard. De meeste bestellingen werden gedaan door Amerikaanse vliegtuigleasebedrijven. Een viool uit 1721 van de beroemde Italiaanse bouwer Antonio Stradivarius... is geveild voor het recordbedrag van ruim 11 miljoen euro. De opbrengst komt volledig ten goede aan de noodhulp... voor het door de tsunami getroffen gebied in Japan. De viool werd op internet geveild door de Nippon Music Foundation. De viool, de Lady Blunt, is volgens kenners een van de best bewaard gebleven creaties van Antonio Stradivarius. Wie de viool heeft gekocht is niet bekend. Het weer, vannacht overwegend bewolkt. Vooral in het zuiden af en toe regen. In de loop van de dag eerst bewolkt regenachtig, maar later klaart het op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedemorgen, welkom in het eh, derde uur. Het uur tussen vier en vijf, Zoals ik al zei, misschien een moeilijk uurtje tijdens een, eh, nachtdienst om even doorheen te komen. En eh, dit uur veel muziek. Ook muziek voor de toerliefhebbers. Want opgelet, binnenkort op Radio 1 dan staat natuurlijk weer de Tour de France. Daar zal Radio 1 uitgebreid bij stilstaan. Vanaf 2 juli gaat het allemaal plaatsvinden. En tijdens het verslag van de Tour de France zou het zomaar kunnen dat er een plaatje ja, door jou uitgekozen voorbij komt. Om zeg maar de, de, het verslag te markeren. hoe dat in zijn werk gaat, dat hoor je zo meteen na Doton. En een zangeres in de jaren 80 scoorde met platen Breaking Away en Set Me Free. Hierna werd het in Europa een beetje stil rondom Jackie Graham, maar niet in Japan, want daar is ze nog steeds eh, erg populair. Ook nam ze een duet op met David Grant. Het kwam eh, in Amerika terecht op nummer 4 en in Nederland op nummer 13. Ik heb het dus over David Grant en Jackie Graham. Dit is Could It Be I'm Falling In Love, 1985. take a man on vacation. We'll dream without Vorige week eh, de weekcd op Radio 1. Doten, zanger uit eh, Amsterdam. En zijn plaat eh, Daydreamer. Daarvoor hoorde ook nog David Grant en Jackie Graham. Could it be I'm falling in love? En zoals gezegd, de Tour de France gaat binnenkort ook eh, van start. Het gaat los, zo mag ik dat wel zeggen. Op Radio 1, de hele dag is er dan ook weer verslag te horen vanuit eh, Frankrijk. En eh, ja, de muziek eromheen, die kan misschien wel gekozen worden door, door jou. En dat kan via de website van radio1.nl. Daar staat een heel mooi keuzelijstje op met allerlei Franse chansons. En die kunnen gekozen worden. Maximaal vijf platen mogen eruit gekozen worden. En eh, wie weet komen die dan eh, voorbij op eh, de Tour de France dagen op Radio 1. En je moet denken aan muziek van Carla Bruni, Celine Dion. Ehm, ik zie ehm, BZN staan, Ben Lonkel, Amos Lee, nou, Edith Piaf heel veel artiesten. Een heel lijstje staat er op de website van Radio 1. En deze plaat staat ook in het lijstje. Die kan ook gekozen worden. La Vie en Rose van Grace Jones. dan wordt het heel cochon. Hiermee kom ik toch al een beetje in de Franse sferen. Dit is dus een plaatje wat je ook kan kiezen tijdens de Tour de France via de website van radio1.nl.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 Dus de Engelse tekst die pakken we door de vertaalmachine heen naar het Nederlands toe. En dan ga je weer eens heel anders naar zo'n plaatje kijken. En de nachtgedachte komt deze nacht van Siel. Maar eerst muziek van Supertramp. Dit is Give a Little Bit. Eh, half vijf geweest en goedemorgen, je luistert naar Radio 1. John Mayer samen met Taylor Swift en Half of My Heart. Daarvoor ook Supertramp en Give a Little Bit uit 1977. Het grappige is van de plaat die ik zojuist draaide, John Mayer en Taylor Swift... Mooi verhaal erachter. John Mayer werd op een ochtend wakker, twitterde... ik zou heel graag een keer met eh, Taylor Swift een plaat willen opnemen. Hij uh, maakte daarna de, de songtekst en Taylor Swift had zoiets van... ik wil dat ook met jou doen. En zodoende kwam dit liedje uit. Dan de nachtgedachten. Een liedje vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. Een stukje tekst eruit. Ik ga een brug te ver, maar met de lessen die ik heb geleerd... kan ik dat doen. Al speel ik met vuur, ik verbrand niet. En ook al weet ik niet wat jij doormaakt... ik weet wel dat alleen de tijd tussen jou en mij instaat. Het is ziel en prayer for the dying... just a prayer you see en Happy in My Skin. Een eh, zangeres uit Engeland die het eh, albumje in één keer heeft opgenomen. Gewoon live ingespeeld en gelijk op plaat gezet. Daarvoor hoorde je de nachtgedachten van Seal, Prayer for the Dying. En eh, onlangs is er een bekend Nederlands duo afgereisd naar Amerika. En die hebben gespeeld op Bourbon Street. En dat is een bekende straat in New Orleans. En Sting die schreef er een plaat over. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamp light. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong what I know, what I do must be wrong. Or oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. How I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. plaat uit 1985 van Sting. Moon over Bourbon Street. En eh, zoals gezegd, er is onlangs dus een Nederlands duo afgereisd naar Amerika. En die hebben dus ook gespeeld in New Orleans op Bourbon Street. En ik heb het dan over het Volendamse duo Nick en Simon. Ze hebben daar gespeeld een lokaal jazzbandje. En dit deden ze voor het programma Nick en Simon The American Dream. Ik moet echt zeggen dat het een geweldige real-life-serie eh, is geweest... waarin eh, de twee zangers samen met een manager een roadtrip maken door Amerika. En ze deden dit om te kijken hoe ze als duo vallen onder de Amerikanen. En ze pakken ook echt werkelijk waar in de serie iedere kans aan om muziek te maken. Bijvoorbeeld in een stadion voor 17.000 man tijdens een eh, basketbalwedstrijd. Maar ook voor 10 man in een barretje in Nashville... waar ze bijvoorbeeld voortreffelijk meerstemmig Paul Simons, Me en Gudio Down by the Schoolyard speelden. Mama Pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the Papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the cover of Newsweek, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. I'm by the Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. de rest. Ik wil vandaag alles buiten wat normaal de boel verpest.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 Met een kop vol zonlicht naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooi. nacht op gaat langzaam over in de dag. Het is al, eh, nou, als ik door het studioraampje kijk, is het al bijna licht aan het worden. En met eh, deze plaat dan, eh, moet dat ook wel goed komen als, als, als thema voor deze komende dag. Deze dinsdag 21 juni, Daniel Loos en een prachtig mooie dag. En afgelopen weekend, zaterdag op zondagnacht, ja, kwam het bericht binnen dat Clarence Clemens is, is overleden. Deze man die natuurlijk bekend staat om zijn ja, saxofoon, ja, hoe die dat, hoe die dat gewoon behandelt, hoe die dat, de, de saxofoon tot zijn mond neemt en, en speelt. De grote Clarence Clemens werd hij ook al genoemd. Eh, zo werd hij bijvoorbeeld op Pinkpop eh, twee jaar geleden... toen Bruce Springsteen daar speelde met de E Street Band... werd Bruce Springsteen gewoon in een normale auto eh, vervoerd. En ja, de beste man Clarence Clemens... die ging in de grootste limousine naar huis.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 For you, I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. tie that binds because you're mine. I walk the line